Stelde niks voor, zo'n hele verjaardag was niks. Kwam ik s'morgens kwam ik de trap af. Er stond de hele familie in de gang. En de ze allemaal lang zal die leven. Nou, word je vet van. Het vond trouwens een slap liedje ook. Lang zal die leven in de gloria. Waar is dat? Ik vind het een onintelligente tekst dan riep mijn vader nog drie keer hiep hiep hiep. Kon ik ook geen touw aan vastknopen. dan riepen de anderen hoera. Slaat ook eens een tang op een vaart. Nou, dat was mijn verjaardag. Ik had veel liever een taart gehad. Maar er was geen taart. Ja, er was er wel een, maar er was een tante van me. Nou, leuk hè. Toon Hermans, even een kort stukje fragment. Eh, even gezellig. Hallo. Eh, CD-speler wil... Oh ja, top. Zo. Ja, sorry hoor. Voor CD-speler nee, even moeilijk. Want uh, ik wil... Nee, die hebben we gehad. Die moet ik hebben. Huh. was even paniek. Toon Hermans was dat over zijn verjaardag. Kreeg nooit wat. Ja, gezellig. Dit is nog even in het kader van eh, Tribute to eh, Ray Manzarek. Dames en heren, de pianist, organist, bassist van de Doors... die gisteren overleed. Riders on the Storm. Riders on the storm Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, and actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, understand storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out on loan. Riders on the storm. prachtige van de Doors. Natuurlijk een hoofdrol voor Ray Manzarek op Fender Piano in dit geval. En ook de bas deed hij. Wat toen de tijd zo'n... Eh, ik dacht dat het een enkele viertje was op anderhalf, dat kan. Een soort Fender Piano, maar dan eh, met alleen maar basnoten. En die gebruikte hij als uh, bassist. Want de Doors hadden geen basgitarist namelijk. Nee. We waren met z'n vieren. Bij Manzarek eh, deed eh, de toetsen. En dan hadden we Robbie Krieger, die deed nog wat. En dan hadden we ook nog een gitarist erbij. Ik weet niet al die namen meer aan mijn hoofd, sorry hoor. Maar eh, in ieder geval, Ray Manzarek deed dus zowel de bas als de, orgel en de toetsen, piano, weet ik het allemaal. Riders on the Storm dus, van de Doors. Oké. de 80s was dat. Ja, we draaien dit programma nog helemaal altijd van alles. We houden ons niet aan formats, geen, niet uh, bepaalde periode. we draaien uit elke periode wat. En eh, dat is juist leuk. Vanaf de 60s, of vanaf, nou, zelfs vanaf de 40s, 50s, tot aan eh, vandaag de dag. En dat maakt het zo leuk. Zo. Dit is er een van de nieuwe cd van Anouk. Sad Singalong Songs heet die. Ehm, ik heb er een paar tracks van. Eh, vrijdag hoop ik hem helemaal te hebben. Dus dan kan ik u er nog meer van laten horen. Dan wordt het erg leuk. Maar in ieder geval, deze staat er ook op. Eh, het is natuurlijk, dit is natuurlijk de videoclip. Dat eh, begrijpt u misschien wel. Dus er zitten nog wat bijgeluiden bij die er waarschijnlijk op de cd niet bij horen. Maar het nummer heet Kill. Don't kill that man Don't kill that man He could be the one that brings you gifts for Christmas Don't kill that man Don't kill that man He could be the one for free without the dollars This could No voor mijn ogen gaan ze zitten vreten. Want dat zijn me toch ook een gemeen Nou, er ligt een heerlijk broodje voor je klaar. Ja, maar dat kan ik dat nu nog niet hebben. Nou ja, oké. Ehm, <laughs> oké, okay. wat zou ik zeggen? Oh ja, nieuwe cd van, eh, van Anouk was dat, dames en heren. En het nummer dat heette Kill. 2013 verhuist CFM Zandvoort naar zijn nieuwe locatie aan de Tolweg 10A in Zandvoort. Wij nemen afscheid van onze oude studio op 29 mei tussen 12 en 5 uur. Kom het allen gezellig langs. Mag ook binnenkomen hoor. Ja, alleen langs is zo... Eh, hè? Niet meer volle mond praten jij, hè? Dat doe ik niet. Het is Arjan Bras. Voor alle meisjes die Leonie heten. Dames die Leonie heet. Jan Bras heet de man. En dat was uh, ja, eind 60 jaren, begin 70 jaren denk ik zo'n beetje dat dit een grote hit was. Leonie, Leonie, Arjan Bras. En dit is fun. Why am I the one? Ja, dat weet ik ook niet.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 Lekkere platen. Eh, Some Nights was eh, de voorloper hiervan. Dit heet Why Am I The One? En ik vind het een heerlijke plaat. Ja, u ook? Ja, oké. Nou, daar zijn we het weer eens. 2013 verhuist CFM Zandvoort naar zijn nieuwe locatie aan de Tolweg 10A in Zandvoort. Wij nemen afscheid van onze oude studio op 29 mei tussen 12 en 5 uur. Komt allemaal gezellig langs. evening, everybody. Here we go. Two, three, got my first real six string, bought it at the five and dime, played it till my fingers bled was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit and Jody got married. Should've known we'd never get far. But when I look back now, the summer seemed to last forever. And if I had the choice, be there plaatje, jongens, die van 1969. Ja, er was een heel wat aan de hand, hoor. Onder andere natuurlijk het legendarische Woodstock Festival. En, Amerika in augustus van dat jaar, 1969. dan gaat dit nummer ook een beetje over trouwens. Die hele zomer was geweldig. Eh, Stones concert bijvoorbeeld in Altamont. Waar het allemaal weer een beetje fout ging. Eh, daar hebben een dode gevallen en zo door Hells Angels. En ehm, ja, ook qua muziek gebeurde er toch echt wel heel wat in dat nou jaar 1969. Eh, de laatste Beatle plaat kwam uit. En nog, nog meer van dat soort fraais allemaal. Summer of 69... Dus van eh, Brian Adams. Prachtige live versie overigens. En dit is een liedje dat heeft eh, Carol Emerald speciaal voor mij gemaakt. Ja, echt waar. Dat heeft ze me ook over gebeld. Ze zegt, Ruud, ik heb een nummer speciaal voor jou gemaakt op eh, mijn nieuwe cd. Ik zeg, goh, bij wat vind ik dat nou leuk? Ja, dat vind ik nou zo leuk. Ja, nou, het nummer heet Maestro. <laughs> hands and unmistakable dominance behind those steely eyes. Anything you know is coincidence. No one seems to know anything but his age, just his name. He's always dressed for fame bank I break the bank that day Ladies, his designs make the words fall out of the pantomime Colors, how they flow, go from avant-garde to beyond sublime History and mystery, he stops the hands of time The magic's in his mind, cause the Kaiser is the mind wear a garment so delish. I'd be out of my mind, the slightest design's the ultimate can't miss. Give a new ingenue, a gift you can't buy from you. But if I had to pay, I shall find a way to break the bank. I break the bank that day. eyes open. You have to be like a roof with lots of antennas, get all the images, and you don't say, I don't like this because it was better before, this is not chic, this is not elegant. You know, every period has the taste it deserves. Vulgar, not vulgar, we don't know. It's not up to us to be the judge of times. Mooi liedje. Maestro heet het. Eh, van eh, de nieuwe cd van uh, Carol Emerald. Geweldige plaat vind ik het. Ik vind het echt zo apart. Stom eigenlijk dat ik die eerste cd van de nood aangeschaft heb. Maar ja, toen maakte ik ook, toen hij uitkwam, had, maakte ik ook nog niet zo'n programma als dit. Dus ja, dan, dan is die noodzaak er niet zo. Maar nou ontdekken we dat dus eventjes. Gewoon lekker. Carol Emerald. En ja, zo heet het dus. Oh nee, nog een keer Brian Adams is wel erg veel voor het goede. Ja, nee, dat hebben we net gehad. Zeg, kom, niet nog een keer hoor. We gaan, uh, ja, deze gaan we doen. Emily Sunday. Read all about it. You've got the words to change a nation, but you're biting your tongue. You've spent a lifetime stuck in silence, afraid you'll say something Oké, dat was Emily Sandé. Ja, dat had ik moeten weten. Die scheidt er zomaar mee uit, dat mens. Moet eh, even een andere zien te vinden van dit nummer. Het is wel een mooi liedje trouwens. Het heet Read All About It. Emily Sandé.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 field day for the heat. A thousand people in the street singing songs and a carrying signs. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? take you away We better stop Hey, what's that sound? Everybody look what's going down Stop Hey, what's that sound? Everybody look what's going We better stop now What's that sound? Everybody look what's going We better stop Children, what's that sound? Oorspronkelijke Canadese band Buffalo Springfield en uh, daar zijn eh, heel veel moois uit voortgekomen. Onder andere Jim Messina zat erin. Verder eh, later dus bekend geworden of ook dingen gedaan met Kenny Loggins. Loggins en Messina. Ehm, hij heeft ook nog iets met Poco gedaan, als ik het goed heb. En ehm, verder zat eh, Neil Young daar natuurlijk in. En Stephen Stills. En die kennen we natuurlijk allemaal. Die zijn later verder gegaan als ehm, Crosby, Stills en Nash. En later dus weer met Neil Young erbij. Crosby, Stills, Nash en Young. Nummer heet For What It's Worth. Even 2013 jongens. Get Lucky. Lekkere plaat. Lekkere hit voor de zomer en zo die eraan gaat komen. Tuurlijk gaat die eraan komen. Koud voorjaar, warme zomer. Ik voel het aan mijn extra ogen. Just some feeling. If you wanna leave, I'm with it. What is this i feeling? If you wanna leave, I'm with it Lucky. Oftewel, is dat een opdracht? Voor gelukkig. Nou, oké. Def Punk bestaat. Prachtige hit van het ogenblik 2013. Eh, doet het goed. En dat is ook logisch, want het is een lekker eh, vrolijk liedje. En vrolijke liedjes zijn altijd goed, natuurlijk. Niet waar? Ja, oké. Ja. Dit zijn de Birds. Ik verzoek u vriendelijk om u even om te draaien. turn, turn, turn. There is a season, turn. phenomenal voor heel veel poptalent. Roger McGuinn onder andere en natuurlijk David Crosby. En nog veel meer andere. Eh, Gene Clark, Chris Hillman. Nog veel meer dat soort mensen die allemaal hun carrière begonnen bij de Birds. Fantastisch band. Mooie kweekvijver van talent zou je kunnen zeggen. Um, dit heette Turn, Turn, Turn. En het was eh, eigenlijk een liedje van Pete Seeger. Goed, nou, we hebben er nog één. En dat is de laatste voor vandaag. En als ik zeg dat is de laatste, dan zegt u natuurlijk oeh, Maar je bent nog niet van ons af hoor.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 Want eh, dat is het stel. Hij schreef het en zij zong mee. Nou, wij gaan u ook even verlaten voor een paar minuten. Ja, heel even. Want wij gaan ons opmaken voor de vinyljaren zometeen. Met uh, de Youth Mix. Earthwind and Fire en de Doobie Brothers. En volgende week hebben we de laatste uitzending hier vanuit de oude studio en dan gaan we verhuizen. Ja, en dan gaan we echt een marathon houden. Vijf uur lang. Vijf uur lang, van 12 tot 5. Hè? Wordt wat jongens. Nou, in ieder geval tot aan de andere kant van het nieuws. 2013 verhuist CFM Zandvoort naar zijn nieuwe locatie aan de Tolweg 10A in Zandvoort. Wij nemen afscheid van onze oude studio op 29 mei tussen 12 en 5 uur.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 Nederland heeft jarenlang stoffen aan Syrië geleverd... waarmee chemische wapens kunnen worden gemaakt. Dat melden RTL Nieuws en NRC Handelsblad. In 2003 zou een Nederlands bedrijf 160.000 liter methylethyleenglycol hebben geëxporteerd. In de jaren daarna zouden ook leveringen zijn gedaan. Ethyleenglycol is een chemische stof voor koelvloeistof. Syrië zei het te willen gebruiken voor antivries... maar de stof is ook een van de ingrediënten voor mosterdgas. De stof mocht volgens de wet worden geëxporteerd... maar toch heeft Nederland achteraf twijfels over de levering. Sinds vorige maand heeft de regering de regels voor de uitvoer van chemische stoffen naar Syrië aangescherpt. Maar dat geldt nog niet voor glycol. Online gokbedrijven moeten via een speciale heffing zelf gaan meebetalen aan de behandeling van gokverslaafden. Daarvoor wordt een speciaal verslavingsfonds in het leven geroepen. Dat is een van de voorwaarden die staatssecretaris Steven van Justitie stelt aan bedrijven die willen toetreden tot een nieuwe legale online gokmarkt. Teven wil het online gokken in Nederland per 1 januari 2015 uit het zwarte circuit halen. Nederlanders moeten in vergelijking met andere Europeanen het meest betalen voor mobiel internet. Voor een gigabyte aan data betalen Nederlanders gemiddeld bijna 9 euro. In de meeste andere Europese landen ligt de prijs rond de 1 à 2 euro. Blijkt uit onderzoek van het Finse bureau Rewheel dat de tarieven van Europese aanbieders vergeleek. Premier Rutte sluit niet uit dat er op termijn gekeken moet worden naar de zogenoemde postbusfirma's. Dat zei hij bij aankomst in Brussel, waar de Europese regeringsleiders praten over de aanpak van belastingontwijking en fraude. Volgens Rutte voldoen de Nederlandse constructies aan alle internationale regels en is er geen reden om die aan te pakken. Maar hij sluit niet uit dat er naar de eigen positie moet worden gekeken als dat op internationaal niveau ook wordt gedaan. Het weer, het is bewolkt met af en toe een bui en er waait een vrij krachtige noordwest.